De onderhandelaar van Qatar die bemiddelt tussen Israël en Hamas is gefrustreerd omdat er bijna geen vooruitgang wordt geboekt. De onderhandelaar zegt de afgelopen dagen te hebben geprobeerd om beide partijen weer aan tafel te krijgen. Ook reageert hij op de kritiek die Israël heeft op Qatar. Hij noemt dat vooral ruis. In Israël zijn eerder deze maand twee naaste medewerkers van Netanyahu opgepakt... omdat ze betaald zouden zijn om positieve berichten over de bemiddelaarsrol van Qatar de wereld in te helpen... en negatieve berichten over Egypte. In het centrum van Rotterdam is gisteravond geschoten. Een groepje jongens stapte uit de tram bij het Hofplein en schoot op een ander groepje. Vier verdachten zijn opgepakt. Ze zijn allemaal minderjarig. Een van de verdachten had verwondingen aan zijn gezicht, zegt de politie tegen Omroep Rijnmond. Hoe de jongen aan die verwondingen komt, is niet duidelijk. Mogelijk heeft de schietpartij te maken met een steekpartij eerder die avond ook in Rotterdam. Daarbij raakte iemand gewond. In België zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt bij een valpartij in een wielenwedstrijd. Omroep VRT meldt dat de slachtoffers verspreid over de weg lagen... waardoor andere deelnemers niet meer konden passeren. Volgens een getuige waren sommige fietsen gebroken... lagen mensen langs de kant van de weg en waren meerdere ambulances aanwezig. De organisatie heeft de wedstrijd ten zuiden van de stad Charleroi geannuleerd... omdat alle beschikbare hulpdiensten nodig waren bij de valpartij. De politie heeft de weg afgezet. Het weer, zonnig en een graad of 18. Vanmiddag raakt vanuit het zuiden bewolkt. Dan kan er ook een bui vallen. Morgen verloopt wisselvalliger met regelmatig regen en onweersbuien.